Verder is het alarmnummer 112 overbelast. De politie roept op alleen te bellen in levensbedreigende situaties. En er is veel schade. Vrachtwagens zijn gekanteld, daken zijn weggewaaid en bomen omvergeblazen. In Amsterdam reed een auto onder een vallende boom door. Dat werd gefilmd door iemand in de buurt. Oh nee, oh nee, nee, nee, nee, nee. Kom, nee, nee, please niet. Please, holy shit. De wagen wordt nog wel geraakt, maar het loopt goed af. En we zijn voorlopig nog niet af van de storm, zegt Willemijn Hubert. We zien wel dat er langzamerhand veranderingen eh, begint op te treden. Als eerste in het zuidwesten van ons land, rond een uur of zeven, half acht eh, hoop ik, die omgeving. Dan begint daar de wind langzamerhand af te nemen. Maar tegelijkertijd verplaatst die piek zich langs de westkust, over het noordwesten heen, in de richting van de noordkust. En in die omgeving zijn we er nog lang niet vanaf. De storm neemt pas tegen middernacht af. Tweede Kamerlid Nilufer Gundogan sleept de partij Volt voor de rechter. Ze wil dat er opheldering komt over de reden dat ze gesorst is. Volgens Volt zijn er verhalen over grensoverschrijdend gedrag. De partij geeft verder geen details. In Nigeria zijn zeker 17 doden gevallen bij een explosie. Het ongeluk gebeurde op de snelweg. Een tankwagen explodeerde nadat een auto er frontaal tegenaan botste. Volgens de politie ontstond het ongeluk door gevaarlijk rijgedrag en had het voorkomen kunnen worden. En we zitten drie weken in de Olympische Spelen. En bobslee-atleet Dennis Veenker komt morgen pas in actie. Zo'n 150 milligram cafeïne en gewoon focus op die start. Uiteindelijk moeten we gewoon doen wat we altijd doen. En dat is gewoon starten, in die slee springen en zetten. Het doel van de viermansbob is om bij de top 8 te eindigen. Maar op basis van de trainingen lijkt dat onmogelijk... want daarin eindigde de Nederlandse bob steeds helemaal onderaan. Het weer in het Waddengebied kan vanavond windkracht 11 eh, voorbij komen. Zeer zware storm. Pas in de nacht neemt de wind dus af.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 Marry me, marry me, say yes. Marry me, marry me, say yes. Marry me, marry me, say yes. For the rest, the rest. I never seen forever. I never seen forever in the wild. But now I'm looking, now I'm looking in its eyes. Baby, you're my shelter. Shelter from a broken paradise. I couldn't dream it any better if I tried. True love got a ring, ring, ring. Church bells let a ring, ring, ring. This queen need a king, king, king. For life, for life, for life. True love got a ring fly out to Vegas. Vegas. We could tie it up tonight, no patience. Take my last name, put it where your name is. Have they ever seen a love this famous? They never, no, they never. It's forever, ever, ever, ever, ever. Ain't nobody do it better, better, better. And it's only getting better. True love, but I ring, ring, ring. Church bells, let it ring, ring, ring. You're the queen, I'll be the king, king, king.